Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bij het Eurovisie Songfestival in mei in Rotterdam mag publiek aanwezig zijn. Het evenement wordt als een field lab georganiseerd. Dat is een test om te onderzoeken hoe grote evenementen coronaproef gehouden kunnen worden. Bij alle negen shows mogen per keer maximaal 3500 toeschouwers aanwezig zijn. Dat is ongeveer de helft van het aantal dat in totaal zou passen. Om binnen te komen moeten mensen een negatieve coronatestuitslag hebben. In de komende weken wordt duidelijk hoe publiek wordt ontvangen en hoe kaartjes gekocht kunnen worden. President Biden gaat honderden miljarden stoppen in de Amerikaanse economie en samenleving. Dat zei hij in een toespraak. Gaat om een totaalbedrag van ruim 2000 miljard dollar. Het geld gaat bijvoorbeeld naar bruggen, wegen, internetverbindingen en groene uitvindingen... als windmolens en oplaadstations voor elektrische auto's. Biden wil hiermee miljoenen banen creëren en zegt dit de grootste investering in banen te vinden sinds de Tweede Wereldoorlog. Het biljoenenpakket komt bovenop zijn coronasteunpakket van ook bijna 2000 miljard dollar. De NAM vindt dat het te veel geld kwijt is aan de afhandeling van schade en huis aan huis in het aardbevingsgebied. Volgens het gasbedrijf hebben duizenden schades niks te maken met aardbevingen. Ook zijn de normen voor versterking te streng. Bij veel huizen leidt dat volgens de NAM tot overdreven veel aanpassingen die lang niet allemaal nodig zijn. In Frankrijk worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Dat heeft president Macron in een televisietoespraak aangekondigd. De regels die al gelden in Parijs en enkele andere regio's... worden vanaf zaterdag uitgebreid naar het hele land. De scholen gaan dicht voor tenminste drie weken en er komen meer reisbeperkingen. De meeste maatregelen duren in ieder geval de hele volgende maand.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 Yes. Que que esta vaina apenas empieza. Ah, ah. hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que nos quemen la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que nos te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas. Como, como nudo de corbata. Como, como, como garrapata. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Oh, like Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi pum calaca, Pum calaca Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi pum calaca, Pum sacalaca, met you in another life Maybe then we could pretend There's no gravity in the words we write Maybe you didn't mean it Maybe blowing was the only rhyme But you were telling your side, so I'll be telling is whatever you decide.